NOS Nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ajax-fans komen in grote getalen naar Amsterdam om naar de finale te kijken van de Europa League tegen Manchester United. De wedstrijd wordt in Stockholm gespeeld. Op verschillende plaatsen zijn grote schermen geplaatst in Amsterdam. Op het Museumplein is plaats voor 100.000 toeschouwers, maar het plein stroomt snel vol. De gemeente roept mensen op de wedstrijd elders te gaan bekijken. Er zijn veel agenten op de been, geuniformeerd en in burger. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen regelen genomen. Informateur Schippers praat vrijdag opnieuw met alle fractievoorzitters. Ze heeft ze opgeroepen om uit hun comfortzone te komen. De vorming van een nieuw kabinet zit in een impasse. Gisteren meldden D66 en de ChristenUnie dat ze niet met elkaar wilden praten over samenwerking in een kabinet. Schippers zei toen dat bij de partijleiders de politieke wil ontbreekt om een meerderheidskabinet te vormen. Vandaag waren er informele gesprekken tussen fractieleiders. Banken, casino's en andere financiële instellingen hebben vorig jaar voor ruim 4,5 miljard euro aan verdachte transacties gemeld. Dat is ruim het dubbele van het jaar ervoor. Het geld kan dan in verband worden gebracht met witwassen, fraude of terrorisme. Vorig jaar waren er 400.000 meldingen. Het aantal meldingen loopt nog altijd op. En in Israël zijn 17 Palestijnse gevangenen opgenomen in ziekenhuizen als gevolg van een hongerstaking. Zo'n 1500 Palestijnen zijn sinds vorige maand in hongerstaking. Ze willen betere leefomstandigheden in de Israëlische gevangenissen, zoals betere medische zorg. Het weer, de wolkenvelden verdwijnen vanavond meest. Morgen steeds meer zon een temperaturen van 21 graden in het noorden... tot lokaal 25 graden in het zuiden. Vrijdag en in het weekende wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het lokaal dan tropisch worden. En dat wil zeggen boven de 30 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 door een ongeluk op de verbindingsweg tussen de A2 en de A7. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Dorp 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. A15 Nijmegen-Gorkum bij Echtelt 4 kilometer. 20 minuten vertraging nog op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda...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 Mississippi, I'm your Superman. I'll explain, you're my lowest Lane, oh my love. I can't make head nor tail justify scared. Tell me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. Poor is the man whose pleasures depend on the.